Er was afgesproken dat ze met hun trekkers niet op de snelweg zouden rijden... zei de politiechef gisteravond in Nieuwsuur. En dan zie je vanochtend toch dat er kennelijk bij een hele grote groep onderling is afgesproken... om massaal de snelweg op te gaan. Dat hebben we geprobeerd tegen te houden op een aantal locaties waar we het konden voorzien. Dat is af en toe ook gelukt, maar het was zo massaal dat je niet op al die op- en afritten aanwezig kon zijn. Sommige boeren kregen al meteen een boete, maar dat kon niet bij iedereen. Sommigen reden ook rond zonder nummerbord of hadden dat afgeplakt. De politie gaat videobeelden checken om te kijken of ze alsnog bestuurders kunnen achterhalen. Een oplettende medewerker van een casino in het Zuid-Hollandse Ouddorp... heeft misschien wel een gewelddadige beroving voorkomen. Vannacht, net na middernacht, zag hij twee mannen met zwarte kleding... en een bedekt gezicht op de ingang afkomen. Eentje had zichtbaar een vuurwapen bij zich. De medewerker drukte meteen op de noodknop, zodat de mannen niet binnen konden komen. Zij zijn weggerend. De politie is naar de twee op zoek. Een Instagrammable en zeldzaam natuurfenomeen op Texel. Daar kleurt het water langzaam flamingo-roze. Het gaat om een plas in de buurt van Oosterend. Het komt waarschijnlijk door droogte en een grote hoeveelheid zout in het water. Daarin voelt de Oxyrtis marina zich erg thuis. Dat wezentje is roze. En walrus Freya is weer opgedoken. Ze is nu in het zonnetje aan het chillen in een haven in Noorwegen. Er liggen allemaal motorbootjes waar ze rustig in kruipt. Daar zijn deze Noren wat minder blij mee. Freya Hij wil jo helst ikke hatten på brygga, heller Ja, je hoort het hem zeggen. Ik wil haar niet op mijn boot hebben. Het lijkt erop dat Freya bezig is met een Europese tour. Zo was ze vorig jaar oktober nog op het dek van een onderzeeër in Den Helder te vinden. Daarnaast is ze ook in Harlingen geweest, in Schotland, Zweden en nu dus Noorwegen. Daar gaan ze haar proberen te verplaatsen naar een plek met wat minder boten. Het weer zonnig, warm, 30 graden zo'n beetje overal. Vanavond vooral in het zuidoosten ook kans op een flinke onweersbui. En morgen overal een nat dagje bij 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.